Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus van Justitie wil strengere straffen voor roekeloos rijgedrag... zoals appen achter het stuur, bumperkleven en door rood rijden. De minister komt met een wetsvoorstel. Voor appen achter het stuur wil Grapperhaus een maximale gevangenisstraf kunnen opleggen van twee jaar. Wie daardoor een dodelijk ongeluk veroorzaakt... kan wat hem betreft maximaal zes jaar krijgen. Door een aanval op de site van de Belastingdienst kunnen veel mensen geen aangifte doen. De site heeft last van een DDoS-aanval. Daarbij wordt een website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor de servers het niet meer aankunnen. Gisteren had de Belastingdienst ook al last van zo'n aanval. Die van vandaag begon om half drie. Het UMC Utrecht kan met een nieuwe scan direct een delirium of delier herkennen. Daarbij zijn mensen door een infectie plotseling verward en kunnen ze gaan hallucineren. Het UMC kan met behulp van elektroden op het hoofd van de patiënt... na een minuut met zekerheid zeggen of diegene een delier heeft. Andere methodes duren langer en geven minder zekerheid. De individuele tijdrit in Parijs-Nice is gewonnen door Wout Poels. De Nederlander was in de 18,5 kilometer van La Foualouse naar Saint-Etienne... de snelste in een tijd van 25 minuten en 33 seconden. Luis Leon Sanchez blijft in de gele leiderstrui... Pools staat tweede op 15 seconden van de Spanjaard. En Rijkswaterstaat haalt morgen ter hoogte van het Friese Sint-Jacobi-parochie... een auto uit de Waddenzee, meldt Omroep Friesland. De auto staat al een paar dagen tientallen meters uit de kust. Waarschijnlijk is de bestuurder het ijs opgereden en heeft hij zijn auto daar achtergelaten. De wagen staat nu vast in het zand en is bij hoogwater niet meer te zien. Rijkswaterstaat zal de kosten van de berging verhalen op de eigenaar. Dan het weer nog, af en toe regen. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het rond het vriespunt. Morgen ook weer buien en een graad of 8. Vrijdag geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 We don't have to run. don't have to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 understood. boy, keep it this girl.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 这一么。 Young money. Young pushing me off. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, Drink, la la. Drink, la la.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 yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy shimmy shimmy Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la.